Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is nog de vraag of gevluchte derde landers uit Oekraïne in Nederland mogen blijven. Dat zijn de mensen die werkten of studeerden in Oekraïne, maar geen Oekraïns paspoort hebben. Toen de oorlog uitbrak vluchtten ze hier naar Nederland en ze hopen hier nu te blijven. Maar het is dus de vraag of dat doorgaat. De afgelopen tijd was het een zooitje, vertelt mijn collega Rolinde. De Raad van State had een uitspraak gedaan in januari en gezegd hun recht eindigt. Zij moeten eh, of terug naar het land van waar ze vandaan kwamen of terug naar Oekraïne, maar daar is nog oorlog. Alleen lagere rechters die gingen zich vervolgens dan ook weer besluiten over de kwestie... omdat de ID terugkeerbesluiten ging eh, versturen. Nou, en die gingen dan of tegen dat besluit in of ze waren het ermee eens. En toen was de chaos nog niet voorbij. Eigenlijk zou de hoogste rechter van ons land vandaag bepalen... of de derde landers mogen blijven, maar dat is uitgesteld. Ze willen eerst advies voordat ze een besluit gaan nemen. Maaltijdboxen van HelloFresh zijn minder populair. Ze hebben er 7% minder van verkocht. In coronatijd werden die boxen steeds populairder. En nu zijn juist de kant-en-klaar maaltijden van HelloFresh meer in trek. Waardoor het bedrijf alsnog een recordomzet had. Hier in Nederland zijn die maaltijden sinds afgelopen zomer te krijgen. De bekendste voorgevel van Frankrijk is beschadigd. In Parijs zijn de wieken van de Moulin Rouge afgebroken. Ja, ze liggen op straat voor het theater. En het is niet duidelijk hoe het is gebeurd. Maar volgens de brandweer is er verder geen instortingsgevaar. Wel zijn er drie letters losgeraakt. En meerdere profvoetballers uit de Duitse variant van de Eredivisie, de Bundesliga, willen over een paar weken samen uit de kast komen. Wie het zijn en om hoeveel spelers het gaat, dat is nog niet duidelijk. Maar Duitsland loopt voorop als het gaat om homo-acceptatie onder topsporters, zegt deze belangenvereniging. In stadions bij de grote clubs, bijvoorbeeld Bayern München, de grootste club van, eh, van Duitsland. Daar heb je achter het doel waar de, waar de harde kern zit, daar wapperen meerdere vlaggen van eh, supportersverenigingen van Bayern München. En een van die vlaggen is de, is de originele regenboogvlag. Eh, en er is daar niemand die daar iets op tegen heeft. Ja, daar kunnen wij nog wat van leren, zegt hij. Vorig jaar schrapte de KNVB een actie met de One Love aanvoerdersbanden in de Eredivisie. De captains van Feyenoord en Excelsior hadden eerder al geweigerd om die band met een regenbooghartje erop te dragen. Het weer dan nog opnieuw een wisselend dagje met af en toe opklaring en ook wat zon, maar ook wolken en buien. Het wordt vandaag maximaal 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt achter ons. Toch zijn er nog drie bijzonderheden. Allereerst de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. Gelukkig is de weg weer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met 25 minuten vertraging. Verder een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Amstel en Amsterdam-West heb je 10 minuten oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. En dan nog een ongeluk op de A22 wat erbij komt, vanuit Beverwijk naar Velsen. Het ging mis bij knooppunt IJmuiden. De rechterrijstrook is afgekruist.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 De drie zaken over derde landers gaan daarmee voorlopig op pauze. Medewerkers van supermarkt Dirk van der Broek gaan bodycams dragen. Die kunnen ze aanzetten als ze te maken krijgen met agressie. De camera's moeten deescalerend werken. De provincie Utrecht heeft voor het bouwen van nieuwe huizen weer gas nodig... omdat het stroomnet anders vol raakt. Er moeten hybride warmtepompen komen in plaats van elektrische... en laadpalen gaan tijdens piekmomenten uit. Het weer, vanmiddag af en toe een bui bij een graad of 10. Vanavond meer buien. Morgen soms wat regen, in het noorden ook wat zon en dan een graad of 12. devotion. Good love and devotion. come help me out I need to get me out of this joint Come on, let's bounce Counting on you to turn me around Instead of clowning around Let's look for some common ground So baby, time's getting a little crazy I've been getting a little lazy Waiting you to come save me I can see that you're make it better.